drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Amerikaanse Senaat heeft zoals verwacht ingestemd met het plan dat de begrotingsproblemen in de VS voorlopig oplost. Dat gebeurde nadat de Republikeinen hun meeste eisen hadden laten vallen. Als later vannacht ook het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat, kan het schuldenplafond van de VS tijdelijk worden verhoogd. In de Senaat stemden ook de meeste republikeinen in met het voorstel. Er waren 81 stemmen voor en 18 tegen. Het was de laatste dag voor de partijen om het eens te worden. Hierna zou de overheid geen geld meer hebben... omdat de wettelijke maximum staatsschuld werd bereikt. Wereldwijd zijn er meer slaven dan ooit, bijna 30 miljoen. Dat meldt de Walk Free Foundation, een organisatie die strijdt tegen moderne slavernij. Het gaat onder meer om slachtoffers van mensenhandel, gedwongen huwelijken en de exploitatie van kinderen. In absolute aantallen komt slavernij het meest voor in India. Daar leven 13,9 miljoen slaven. Relatief gezien is Mauritanië koploper. Daar leeft bijna 4% van de bevolking als slaaf. Opmerkelijk is dat in Mauritanië de traditionele vorm van slavernij... waarbij mensen echt als bezit worden beschouwd, het meest voorkomt. De belangrijkste voedingsbodem voor slavernij is volgens de onderzoekers niet armoede, zoals vaak wordt gedacht, maar corruptie. Op Facebook is ophef ontstaan over een filmpje van een onthoofding. Daarop is te zien hoe de keel van een geboeide man wordt doorgesneden. Hij valt daarna bloedend voorover in een kuil. De beelden zijn dinsdag online gezet door een vrouw die er in het Koerdisch schande van spreekt. In het filmpje wordt Arabisch met een Syrisch accent gesproken. Veel mensen spreken hun afschuw uit over het filmpje. Wie bij Facebook meldt de video ongepast te vinden... krijgt als antwoord dat het filmpje niet in strijd is met de richtlijn voor gewelddadige beelden. Het weer, de meeste regen is weggetrokken en de wind neemt toe. Het wordt op veel plaatsen een onstuimige herfstdag...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 Goedenacht allemaal. Dit wordt de tweede uur. De nacht Vinkt anders bij de Vada op Radio 1. Er is een nieuwe cd uitgekomen van Kinderen voor Kinderen. De 33ste alweer. Of een 33ste album moet ik zeggen. Want eh, het eerste album, dat was nog een eh, ouderwetse vinyl langspeelplaat. maar goed, dat, eh, dat maakt verder niet uit. Naar aanleiding daarvan laat ik je tot 6 uur meerdere songs horen, hits... waarin gebruik is gemaakt van een kinderkoor, dan wel een kind... Verder, ook aandacht voor eh, twee mensen die afgelopen week zijn overleden. Niet zo'n eh, hele grote naam hier in Nederland. Carl Smith, dat is een uh, Amerikaanse countryzanger. En verder ook nog Wadi Al-Safi daar stond afgelopen week een eh, artikel van in de krant... naar aanleiding van zijn overlijden op 92-jarige leeftijd... Wadi Al-Safi. En dat is een Libanese zanger. Maar ja, het voordeel van uh, radio ten opzichte van eh, de papieren krant is... dat ik je dadelijk deze Wadi Al-Safi kan laten horen. Transavia, die was deze keer in het nieuws niet vanwege een eh, consumentenprobleem... maar vanwege het feit dat er de komende weken niet gevlogen wordt... op de Egyptische badplaats Sharm el-Sheikh. En Transavia die, uh, kan je ook tegenkomen bij de televisie. Dan maken ze ja, reclame voor de eigen vloot en eh, de service. En dat doen ze dan met begeleiding van deze muziek van uh, Williams. die dit jaar een heleboel aandacht kreeg... vanwege zijn medewerking aan die single van eh, Robin Thicke... Thinged Lights. En bovendien was hij ook eh, prominent aanwezig bij Daft Punk in Get Lucky. En eh, toen mocht hij ook een eigen plaat maken. En die eigen plaat die hij maakte, die heette Happy. En die werd weer gebruikt bij de film This... This. Cable Me Too. Despy Cable Me Too. De titel van die eh, film die afgelopen zomer in eh, een aantal bioscopen te zien is geweest. Happy, de titel van het nummer dat ik je liet horen. En het refreintje daarvan met de uitvoering van Pharrell Williams... dat eh, kan je tegenkomen in tv-commercials. Die worden uitgezonden bij de ster... en bij de commerciële zenders... maar zijn aanbesteed door Transavia. Want dat is dan de opdrachtgever. Pharrell Williams dus, met Happy. En deze muziek die je hoort, die is weer van een Zweedse autofabrikant. People, can you hear me? Here's a message that I'm sending now. I've got the answer to all your problems. And tonight I'll be singing it loud. Just surrender. yourself to the rhythm with your hands up in the sky. Feel the energy deep inside your system and leave this world behind. And leave the world behind you. And leave the world behind you. And leave the world behind. hoort dan allemaal bij een eh, tv-commercial voor het automobielbedrijf eh, Volvo. Je hoorde de stem van uh, Luno. Lune, Leave the World Behind You. Dat is de titel van het liedje. En uh, Lune... Die liet zich bijstaan door de Swedish House Mafia. Te zien vaak dus en vooral te horen bij die reclame van de Zweedse autofabrikant. Er gaat een film eh, dit weekend lopen. Vanaf eh, vanavond zal dat al zijn. In een aantal bioscopen met de geschiedenis van een heel bekend Joods liedje. Iedereen kent het, maar waar komt het vandaan? En wat is de betekenis ervan? Hava Gila Αβάν αγγίλα δεν εσμαχά Αβάν αγγίλα Αβάν αγγίλα Αβάν αγγίλα δεν εσμαχά Αβάν αρανένα Αβάν αρανένα Αβάν αρανένα δεν εσμαχά Αβάν αρανένα Αβάν αρανένα Avanaranina, Avanaranina, Vemismacha, Uru, Uruachim, Uruachim, Balev Sameach, Uruachim, Balev Sameach, Uruachim, Balev Sameach, Uruachim, Balev Sameach, Uruachim, Uruachim, בלב שמח הבה נגילה הבה נגילה הבה נגילה ונשמחה הבה נגילה הבה נגילה הבה נגילה ונשמחה הבה נרננה הבה נרננה Havana ranana venismacha Havana ranana Havana ranana Havana ranana venismacha Uru Uruachim Uruachim balev sameach Uruachim balev sameach Uruachim balev sameach Uruachim balev sameach Uruachim Uruachim בלב שמח הבה נגילה הבה נגילה הבה נגילה ונשמחה הבה נגילה הבה נגילה הבה נגילה ונשמחה הבה נרננה הבה נרננה הבה נרננה ונשמחה הבה נרננה הבה נרננה הבה נרננה ונשמחה רוחים רוחים בלב שמח רוחים בלב שמח רוחים בלב שמח רוחים בלב שמח רוחים רוחים בלב שמח Iedereen kent het, maar waar komt het vandaan en wat is de betekenis? Het is allemaal uh, te vinden en het wordt allemaal uitgelegd in de film Hava Nagila, The Movie. En daarin komt ook eh, Harry Belafonte aan het woord in die eh, film. En die hoorde je dan zingen met eh, zijn versie die in 1957 werd gemaakt. Waarmee hij destijds ook een hitparade succes had met dat Hava Nagila. Havanagila the Movie draait in ieder geval de komende week in de filmtheaters in Amsterdam, Hilversum, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. En zal daarna ook het land ingaan in de diverse filmhuizen. Dit is Trixie Whitley. And never enough. Take me outside, sit in the green garden. Nobody out there, but it's okay now. Bathe in the sunlight, don't mind if rain falls. Take me outside, sit in the green garden. Oh, I, oh. wings of a butterfly, high as a treetop, down again. Putting my back down, taking my shoes off, walking the carpet, a green velvet. Ja, hij heeft de computer toch wel even een eh, denkfout gemaakt. Want dit was niet uh, Trixie Whitley die je hoorde. Maar hier is ze dan wel, deze eh, Trixie Whitley die ik je had beloofd. Traditionele Trixie Whitley... zoals ze eh, afgelopen zomer klonk in het ochtendprogramma van Giel. En de Vlaamse zangeres toert op dit moment door Nederland. Afgelopen avond heeft ze een optreden gegeven in Utrecht, Tivoli... en vanavond Eindhoven. De Effenaar, zal ze zijn om morgenavond weer in Groningen aanwezig te zijn... op het podium van de Oosterpoort. I Need Your Love, Trixie Whitley, die je hoorde. Kinderen die te horen zijn in tophits van de afgelopen decennia. Dat allemaal naar aanleiding van de 33ste uitgave van Kinderen voor Kinderen. Ik neem je allereerst mee naar ehm, de jaren 60, nou 60, 71. Toen was het toen dit verscheen. Met presentator Tom Clay en een jongen aan zijn zijde. What is segregation? I don't know what segregation is. Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody's sick. Rise and shot, boys. One, two, three, four. One, two, three, four. can see many, many motorcycles coming by now, police motorcycles. Just heard a call on the radio for all units along industrial to pick up the motorcade. Something has happened here. We understand there has been a shooting presidential car coming up now. We know it's the presidential car. You see Mrs. Kennedy's pink suit. There's a Secret Service man spread eagle over the top of the car. We understand Governor and Mrs. Connolly are in the car with President and Mrs. Kennedy. We can't see who has been hit, if anybody's been hit, but apparently something is wrong here. Something is terribly wrong. I'm in behind the motorcade, trying to follow them. It looks as though they're going to Parkland Hospital. We interrupt this program to bring you a special bulletin. Dallas, Texas. The Flash, apparently official, President John F. Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. Anybody here see my old friend Martin? Can you tell me where he's gone? He's freed a lot of people, but it seems the good they die young. Difficult days ahead, but it really doesn't matter with me now because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live. No one can be certain who next will suffer from some senseless act of bloodshed. Melody has just sent me a message that we've been here too long already. So, uh, my thanks to all of you, and now it's on to Chicago, and let's win there. Senator Kennedy has been Senator Kennedy has been shot. Is that possible? Oh my God! Senator Kennedy has been shot. Rayford Johnson has a hold of a man who apparently has fired the shot. Get the gun! Get the gun! Get the gun. Stay away from the gun. His hand is frozen. Take a hold of his thumb and break it if you have to. Get his thumb. All right. That's it, Raper. Get it. Get the gun, Raper. Hold him. Hold him. We don't want another Oswald. Like it or not, we live in times of danger and uncertainty. That is the way he lived. That is what he leaves us. My brother need not be idealized or enlarged in death beyond what he was in life. To be remembered simply as a good and decent man who saw wrong and tried to right it, saw suffering and tried to heal it, saw war and tried to stop it. Those of us who loved him and who take him to his rest today pray that what he was to us, what he wished for others, will someday come to pass for all the world. As he said many times, in many parts of this nation, those he touched and who sought to touch him. Some men see things as they are and say, why? I dream things that never were and say, why not? What is segregation? I don't know what segregation is. Uh, what is bigotry? I don't know what bigotry is. What does uh, hatred mean? I don't know what it is. Uh, what is uh, prejudice? Um, I think it's when somebody. says. Powerperiode. Band kwam uit Delft en kwam voort uit de T-set... onder leiding van Hans van Eyck... die eh, niet meer met de T-set verder wilde. En die ging verder met After Tea, de eerste plaat die die band maakte. Not Just a Flower in Your Hair. Met daarin een anoniem gebleven kinderkoortje. En een kind was ook te horen in een hit die Tom Clay had in 1971... What the World Needs Now. Met daarin fragmenten van allerlei eh, dramatische eh, gebeurtenissen uit de jaren zestig. En die plaat wordt in de kerstperiode nog wel eens een keer eh, opgepikt bij het kerstrepertoire. Is ook op diverse kerstverzamelalbums verschenen. Goed, Tom Kleders en dat What the World Needs Now. Het volgende uur een aantal andere voorbeelden van kinderen, dan wel een kind dat eh, te horen is in de popmuziek. Nu Tom Helzen. Van hem is nieuw materiaal uitgekomen van deze Vlaming. Nieuw materiaal en dat heet dan New Girl. try to make you look back. Cause I just looked back. Look at what you did tonight. maanden oud. In België althans, Tom Helsen, de titel van het nummer New Girl. En dan het bericht wat eh, maandag, dacht ik, in de krant stond. De gevierde zanger Wadi Al-Safi is op 92-jarige leeftijd overleden. De man met de gouden stem gold in de hele Arabische wereld als een muzikale legende. En met zijn bewerking van Libanese volksmuziek had Safi, die eigenlijk waar die Francis heet, grote invloed op de muziek in de Arabische wereld. Ook zong hij Libanese en Arabische gedichten en werkte samen met veel Arabische artiesten. Zijn repertoire omvat 3000 liederen. Wadi al-Safi, je hebt erover gelezen, maar hoe klinkt die man? بعيد راحوا كيف بدي طير وجناح مالي مالي جلاد مالي عاطر قتل ذالي مالي جلد مالي عاطر قتل ذالي يا شاغلين البال ضلوا بالي بالي بالي بالي يا ويلي يا ويلي يا ويل أخذوا حبي وراحوا شمالي محبوب الروح بالروح بفديه ما في نسيان ايام ماضي ندر علي لو عد لو عد اعطيه قلبي وعيني وروحي ومالي يا ويلي يا وي يا وي حالي انا بحبك حلو بكير يا ريت في طير وشوف الحلو بكير من فرقته راح صير أضعف من خيالي خيالي خيالي خيالي خيالي يا ويلي يا ويلي muzikale legende in de Arabische wereld... Wadi El Safi, afgelopen vrijdag op 92-jarige leeftijd overleden. Niet zo oud, slechts 51 jaar, werd Jan Kunnemund. En Jan Kunnemund was een van de oprichters van de hardrockband Vixen. Bijzonder van Vixen was dat het een eh, vrouwenband was... Vixen is eh, begin jaren 80 ontstaan vanuit eh, de plaats St. Paul in Minnesota. Uit het hardrock repertoire een wat milder nummer van eh, Vixen. Hier hoor je Vixen met een compositie van Diana Warren. It wouldn't be a love. zeg je dan? Een vrouwenband of een medeband? <laughs> In ieder geval, eh, het klinkt wel lekker. Dit It Wouldn't Be Love van de LP Rev Up. Je hoorde de band Fixen met het gitaarspel van Jan Kunnemund. En de Jan Kunnemund die is vorige week op 51-jarige leeftijd... op 51-jarige leeftijd aan eh, kanker overleden. 81 jaar is hij geworden, maar is niet meteen zanger geworden. Hoewel hij wel op 15-jarige leeftijd zijn debuut maakte. Maar dat had toen niet zoveel succes. Dus is hij eerst maar in de cabine van een vrachtwagen gekomen om als vrachtwagenchauffeur de kosten te verdienen. Uiteindelijk is het hem toch gelukt om als zanger bekend te worden, vooral in Amerika. In het eh, country en western repertoire. Cole Smith, afgelopen week op 81-jarige leeftijd overleden. Hello, Mrs. Johnson, you self-righteous woman, Sunday school teacher. What brings you out slumming? Do you reckon the preacher? back I 1972 deze country hit van Carl Smith. Carl Smith die afgelopen week dus op 81-jarige eh, leeftijd is overleden. En het succes van hem dat eh, begon zo ergens in de jaren 70... met onder andere dit The Lord Knows I'm Drinking. Dit is een nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. Straks tussen 4 en 5 het leukste uitsprekers met koppen van afgelopen zaterdag. Nu een opname van vorige week uit een ander Vara-programma. Giel. En daarin als muzikale gast eh, Douwe Bob... die een succes coverde van Miley Cyrus. Wrecking Ball. we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love. No one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was wreck, wreck me. Yeah, you wreck, wreck me. I put you high up in the coming down. It slowly turned, I let you burn, and now we're ashes on the ground. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie. heeft heeft op dit moment een wereldhit mee met dit Wrecking Ball. Maar deze versie die is niet van Miley Cyrus. Vond de stem was, klonk toch wel wat dieper. Douwe Bob die dat zong. En Douwe Bob die kan je gaan bekijken dit weekend. Vanavond in Breda, de mes waar hij een optreden doet. Morgenavond dan is hij in Bergen op Zoom, gebouw T. En overmorgen, dan heb ik het weer over zaterdagavond... dan is er van hem een optreden in Amersfoort in de kelder. Zo dadelijk hoor je John Armour Trading. Maar daarvoor voor het nieuws. En Ellie Goulding. We don't have to worry about nothing. We got the fire. And we burning one hell of a something.